met het NOS-journaal. Bij Israëlische aanvallen op de stad Sidon in het zuiden van Libanon... zijn volgens het Libanese ministerie van Gezondheid zeker vijf mensen omgekomen... en zeven gewond geraakt. Vannacht en vanochtend voerde Israël ook zware aanvallen uit op de hoofdstad Beirut... en voorsteden ervan. Er zijn honderdduizenden mensen op de vlucht geslagen in Libanon... en het Rode Kruis vreest voor een humanitaire ramp... Volgens het Rode Kruis zijn er onvoldoende, opvanglocaties en vliegen de hulpgoederen er doorheen. Ook de water- en gezondheidsvoorzieningen staan zwaar onder druk. Een teamchef van de politie uit Limburg, die gisteren op non-actief werd gezet... staat hoog op de kieslijst voor de VVD in Heerlen. De partij meldt dat er maatregelen worden genomen... en noemt het tegenover de regionale omroep L1 een drama. De politieman zou seksueel grensoverschrijdende en racistische opmerkingen hebben gemaakt. Er zijn ook aanwijzingen dat hij misbruik heeft gemaakt van de politiesystemen. Er loopt een onderzoek naar de werkcultuur op de intensive care van het Erasmus MC. Dat bevestigt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd op vragen van Nieuwsuur en de NOS. Volgens medewerkers is er een vertrouwenscrisis. Er zou spanning zijn tussen medewerkers en de medisch specialisten. De medewerkers van het Erasmus MC zijn bang dat patiënten de dupe van worden. Iran doet niet mee aan de Paralympische Spelen. Het land heeft één sporter die aan de Spelen zou deelnemen... maar die kan vanwege de oorlog met Israël en de VS niet veilig naar Italië reizen... heeft het Internationaal Paralympisch Comité bekendgemaakt... kort voor het begin van de openingsceremonie in Verona. De sporter Abu Fazel Katabi zou deelnemen aan twee para-cross-country onderdelen. Het weer, wat dunne sluierwolken, verder veel zon en temperaturen tussen 16 en lokaal 20 graden. Alleen aan zee is het wat frisser. Morgen eerst bewolkt, later vooral in het binnenland meer zon en dan een graad of 17. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast een paar korte files in Noord-Holland... de meeste oponthoud op de A9, ook maar richting Diemen... voor Amstelveen een kwartier vertraging. En op de A10 aan de zuidkant van Amsterdam gebeurde een ongeluk bij Buitenveldert.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 One more time. the dancing, One more time We're gonna celebrate Oh yeah, alright Don't stop the dancing, One more time We're gonna celebrate Oh yeah, alright Don't stop the dancing, One more time We're gonna celebrate Oh yeah One more time celebration tonight. Celebrate. Don't wait too late. celebration. You know we're gonna do it right tonight. Hey, just feel it. Music's got me feeling the need, need. Yeah, come on. All right, we're gonna celebrate one more time. Celebrate and dance so free.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 na bombardementen door Israël. Het Rode Kruis vreest voor een humanitaire ramp... omdat er veel te weinig hulpvoorzieningen zijn. Ridouan Taghi heeft nog steeds geen nieuwe advocaten. De zoektocht gaat nog zeker twee maanden duren. Totdat hij een nieuwe verdediging heeft, wordt zijn hoger beroep in het Marengo-proces niet behandeld. Iran doet niet mee aan de Paralympische Spelen. Het land heeft één sporter die zou deelnemen... maar die kan vanwege de oorlog met Israël en de VS niet veilig naar Italië reizen. Het weer, zon en sluierwolken bij een graad of 18.